Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Katwijk en Scheveningen zijn meerdere zwemmers uit zee gered. Het gaat in totaal om vijf mensen. In zowel Scheveningen als Katwijk is een zwemmer gereanimeerd. De reddingsbrigade had van tevoren al gewaarschuwd voor een onstuimige zee vandaag. En ook gisteren kwamen al enkele zwemmers in de problemen door verraderlijke stromingen. Om te waarschuwen heeft de reddingsbrigade nu de gele vlag gehezen. Dat betekent dat mensen extra voorzichtig moeten doen. Oekraïne gaat toch meer doen om corruptie te bestrijden. Twee organisaties die toezicht houden op corruptie worden toch weer onafhankelijk. Daar heeft de meerderheid in het parlement voor gestemd. Vorige week wilde president Zelensky dit nog voorkomen... maar dat leidde toen tot grote protesten, vertelt correspondent Christian Pauwen. Want voor veel Oekraïners stonden de belangrijke hervormingen van de afgelopen jaren... ook om toe te treden tot de EU op het spel. En ja, Zelensky zegt, ik luister naar jullie. Hij heeft vervolgens voorgesteld om een nieuwe wet door te voeren. En eh, ja, die is dus nu aangenomen in het parlement... om de boel dus weer te corrigeren. Een man van 19 uit Vlissingen is opgepakt op verdenking van poging tot doodslag... omdat hij een agent heeft aangereden. Hij ging er tijdens een controle vandoor, reed over de voet van een agent... en een andere agent sprong in de auto. En alle drie belanden ze uiteindelijk in een sloot. En dan opvallend nieuws. Een Russische influencer ligt flink onder vuur. Hij heeft namelijk midden in de bergen een ezel in een ziplijntuigje gepropt. En het dier met een flinke zet de kabelbaan overgeduwd. Geduwd. Op beelden is te zien hoe die ezel wild om zich heen schopt terwijl hij het dal inraast. Ja zelf kunnen ze er wel om lachen, maar het dier is duidelijk in paniek. De Russische politie zegt dat ze niet veel kunnen doen... omdat dan eerst bewezen moet worden dat het dier pijn heeft gehad... of letsel heeft overgehouden aan zijn ziplijnritje. Het weer, het is bewolkt met een kleine kans op een zonnetje bij een graad of 21. Er trekken ook buien over, vooral in het noorden en het zuiden. Vanavond en vannacht kan er ook verspreid over het land nog een klein buitje vallen. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam 10 minuten vertraging bij Nieuw-Vennep...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 some more Red Bull and I get home till about six o'clock. Oh, oh, oh. I need tomorrow, doesn't matter. Turn that music up till the windows start to you you're the only one who can get me on my feet.